Hij zei dat Amerika er veel te veel voor betaalt ten opzichte van de Europese landen. De baas van het militaire bondgenootschap, Mark Rutte, kijkt in ieder geval uit naar zijn komst. I also look forward to welcoming Pete Hegseth, the new US Secretary of State of Defense who is joining us for the first time. We already had a great first discussion by phone after he was sworn in, and we do agree there's a lot of important work ahead of us. Ze moeten aan de bak dus met belangrijke zaken, zegt Rutte. Er gaat onder meer gepraat worden over de defensiebudgetten van alle landen. Ook gaat het over de oorlog in Oekraïne. Drie mensen hebben levenslang gekregen in het liquidatieproces rond de verboden motorclub Calo Wago. Het was een hoger beroep. De drie kregen eerder ook al levenslang van de rechter. Anderen krijgen straffen van 1 tot 28 jaar en vijf verdachten zijn vrijgesproken. De bende voerde moorden op bestelling uit en zit achter vijf liquidaties. De KNVB heeft de wedstrijd Utrecht-Ajax verplaatst. De wedstrijd zou begin mei worden gespeeld, maar is twee weken naar voren gehaald, naar 20 april. Komt volgens de KNVB na gesprekken met de gemeente Utrecht. Die te weinig politie te hebben en de wedstrijd een te groot risico te vinden. Ajax is op dit moment koploper in de eredivisie. Utrecht staat derde. De Utrechters hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. En door stormachtig weer in Noorwegen zijn de netten van een grote zalmkwekerij gebroken. 27.000 zalmen zijn daardoor ontsnapt. En dat kan grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit, zegt deze correspondent bij de VRT. Als die kweekzalmen zich verspreiden op zee, dan gaan ze zich natuurlijk voortplanten met de gewone wilde zalm. Het product daarvan, hè, die, dat zijn een soort van hybrides, worden die genoemd. Ja, dat is een soort zwakkere soort. Dus die kunnen minder goed overleven. En eh, ja, dan krijg je dus een soort van eh, vervuiling van de, van de genetische lijn. Om al die duizenden zalmen weer te vangen... hebben ze in Noorwegen een oplossing bedacht. Als je zo'n kweekzalm vangt, dan krijg je 43 euro. Het weer, vanmiddag vooral wat sneeuw in het noorden. Daar is het rond het vriespunt. Op andere plekken vaker droog bij 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten wat winterse neerslag. Op andere plekken blijft het droog en is er soms wat zon bij een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N230 Utrecht-Maarsen. 20 minuten vertraging bij Maarsenveen door politieonderzoek.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 106.9 ZFN Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.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 On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, zip, no. On baseline, I'll no. On baseline, Martina Nev. Nev. okay. married. Here I am, she get married. Here I am, married hear him from Mary. And on Mike yum on it. And on Mike yum on it. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike, the lovely, the love, the love, the love, the love, lovely, lovely, lovely, share. Okay, Mike. let's have a little taste of it.